met de Cubaanse percussionist Mungo Santamaria. dat was dan toch de hele summertime, want we hebben geen nieuws om 8 uur. Dus dat betekent dat we met het tweede uur van uh, eh, CFMBS, uh, eh, nee niet CFMBS, vrijdagavond live gewoon doorgaan. Met de band van trompetist Dizzy Gillespie. ha was dus Dizzy Gillespie en zijn band Maskenada. Hetgeen in matig Nederlands betekent mooi niet dus. Het is een compositie van Sergio Mendes die wereldfaam heeft verworven en nu dus werd uitgevoerd door een pittige big band. Vanwege het verdwijnen van de zomer 2010 staat deze vrijdagavond live een beetje in het teken van de Latijns-Amerikaanse jazz en de weemoed. In het volgende nummer worden beide verenigd door pianist Chick Corea en tenor saxofonist Stan Getz in O Grande Amor. Thank you. vanwege het vertrek van de zomer nog wat te benadrukken, was dit de song In a Sentimental Mood van Duke Ellington, die hij in 1935 componeerde. Hij beweerde later het nummer te hebben geschreven tijdens een feestje waar een kennis van hem met twee dames problemen kreeg en hij met muziek de vrede wilde stichten. Het nummer is door ontelbare gespeeld, vanavond door ventieltrombonist Bob Broekmeyer. Terug naar het Latijns-Amerikaanse ritme met Esta Noche, gespeeld door het orkest van de Mexicaans-Amerikaanse percussionist Pete Escovedo. Ouderwetse swing uit de jaren 30. Het kwartet van clarinetist Benny Goodman, pianist Teddy Wilson, vibrafonist Lionel Hampton en drummer Gene Cuba met Dizzy Spells. Terug naar de weemoed met een mooie ballad. All is fair in love. Love is a crazy game. Gezongen door Carmen McRae, begeleid door het combo van vibrafonist Carl Chader. crazy game. Two people vow to stay in love as one, they say. But all is changed with time. The future none can see leave behind. Ahead lies mystery. again that all in love is fair. All a chance. good or bad. I tossed my coin to say, in love with me you'd stay, but all. when all is put away. The that all in love is fair. A writer takes his pen to write the words again that all in love is fair. Yeah. Manja de Carnaval, onstuimig gespeeld door de intussen 72 jaar oude pianiste en muziekdocente Joanne Brackeen, die eind jaren 50 in de jazz terechtkwam, kwam, maar haar ster begon pas te reizen toen zij als eerste vrouw toetrad bij de Jazz Messengers van Art Blakey in 1969. Daarna speelde ze onder andere met Joe Henderson en Stan Getz, voordat zij in 1975 met haar eigen combo's begon te werken. Nu een samensmelting van de Cubaanse rumba en de Spaanse flamengo. Gespeeld door de Gypsy Kings, gevormd door twee families uit Zuid-Frankrijk. De Gypsy Kings met Famas Abayar. Dat was een uitvoerige versie van die mooie song van Antonio Carlos Jobim, Zinzi. Hij schreef het nummer speciaal voor de Braziliaanse zangeres Sylvia Telles, wie haar koosnaam Zinzi was. In december 1966, vlak nadat zij de song had opgenomen, werd zij gedood in een verkeersongeluk. Vanavond werd het lied gezongen door Karen Ellison. Een prachtige tekst van Ray Gilbert. Don't you know, Gingy, I'd be running and running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. En hiermee komt een eind aan deze vrijdagavond live. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks met techniek van Roy Haldeman. Volgende week vrijdag is er weer vrijdagavond live, gevuld met jazz. Tot nieuws reclame nog een mooie trombone, trombone van Bill Watrous. De Song is You. Fijne avond.